Een andere man, die net zo oud is, ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Deze verslaggever van NH sprak mensen in de buurt. De bloedspetters liggen hier nog op de grond. De buurt heeft vaker last van dit soort incidenten, maar van dit kaliber hebben ze het nog niet eerder meegemaakt. Ja, wij wonen hier best wel vlak in de buurt. En wij zijn zelf eh, moeder van drie kinderen, allebei. Ja. Ehm, en het wordt steeds erger hier in Purmerend. Het was eerst al bij bij ons, ja eh, hoe lang nu? Een half jaar terug. Een steekpartij, echt vlak bij ons om de hoek. En nu dit. Het komt echt heel dichtbij nu, hè? Ja, de politie heeft nog geen idee wie erachter zit. Ze hebben geen signalementen van de verdachte of verdachten. Goed nieuws als je zonnepanelen op je dak hebt liggen. Je kan de elektriciteit die je teruglevert aan het stroomnet blijven wegstrepen tegen de stroom die je inkoopt. Die regel zou worden afgeschaft, maar de Eerste Kamer zet nu een streep door dat plan. Demissionair minister Jette is niet blij. Het lijkt misschien heel sympathiek om deze regeling in stand te houden, maar uiteindelijk betalen mensen zonder zonnepanelen hiervoor eh, de rekening. En zullen we denk ik de komende tijd ook een wildgroei gaan zien aan regels die energieleveranciers zelf stellen aan mensen met zonnepanelen. En we verliezen ook de kans om een minimum terugleververgoeding eh, in te stellen. Waardoor consumenten ook veel meer zekerheid krijgen over de prijs voor de, door hun teruggeleverde stroom. Ja, en in 1 op de 10 Amerikaanse vakantiehuisjes zitten verborgen camera's. Dat zegt een bedrijf dat onderzoek doet als een vakantieganger iets verdachts ziet. De populairste plekken om cameraatjes te verstoppen zijn stopcontacten, douchekoppen, achterspiegels en rookmelders. Deze expert heeft nog wel een tip als dat laatste het geval is. You can't destroy a smoke detector in a house that you're renting, but you can get some sticky tape and just cover the orifices. Ja, het cameraatje in een rookmelder kan je afplakken met een stukje tape. Moet je wel opletten dat je van de sensoren afblijft. Verborgen camera's in vakantiewoningen zijn vaak verboden. Ook al zegt de eigenaar dat ze bedoeld zijn voor de veiligheid.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 she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when to call. She won't forsake me. angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above yours instead. And through rise now to me. lo que la disco buscaba. Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara. Y se está prendí en fuego, que no se enamore, ya está para el juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que se está prendí en fuego, que no se enamore, ya está para el juego.